Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het kabinet krijgt in Europa de handen nog niet op elkaar voor het plan om gezinshereniging moeilijker te maken. Dat heeft de eurocommissaris Malmström gezegd na een gesprek met de ministers Leers en Donner en Kamerleden. Het gebrek aan enthousiasme in Europa betekent dat het kabinetsplan niet doorgaat. Want het bemoeilijken van gezinshereniging kan alleen als Europese richtlijnen worden aangepast. Het Zwitserse kabinet wil af van kernenergie en helemaal overschakelen op duurzame energiebronnen. Het land heeft nu vijf kernreactoren die zouden moeten worden ontmanteld zodra ze zijn afgeschreven. Over ruim 20 jaar zou de laatste Zwitserse reactor dicht moeten. Het parlement in Bern vergadert volgende maand over het kabinetsplan. Afgelopen zondag deden ongeveer 20.000 Zwitsers mee aan een betoging tegen kernenergie. Net als in Duitsland heeft de nucleaire ramp in Fukushima in Zwitserland geleid tot een anti-kernenergiestemming. Veel Zwitsers zeggen dat het land zich prima kan redden met waterkrachtcentrales, windmolens en zonnepanelen. In het proces tegen Geert Wilders heeft het Openbaar Ministerie opnieuw op alle onderdelen vrijspraak geëist. De PVV-leider is aangeklaagd voor belediging, het aanzetten tot haat en discriminatie. Wilders uitlatingen gaan volgens het OM over de islam en niet over moslims. En volgens de wet zijn uitlatingen pas strafbaar als ze onmiskenbaar over mensen gaan. De winkelketen Hans Textiel is failliet. In februari had het kledingbedrijf nog geprobeerd om alle 160 filialen over te doen aan concurrenten Zeeman en Vibra. Wat lukte voor 100 van de winkels. Het personeel van de overgebleven 60 winkels wordt nu alsnog ontslagen. De 100 man personeel op het hoofdkantoor is in februari al ontslag aangezegd. De brandweer in Moerdijk heeft fouten gemaakt bij het bestrijden van de brand bij Chemiepak in januari. De brandweer had geen bluswater moeten gebruiken, maar schuim, blijkt uit onderzoek van de NOS. Volgens anonieme deskundigen was de milieuschade dan veel minder groot geweest. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder, morgen veel bewolking en vanuit het westen buien. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De avondspits is bijna voorbij. Bij Amsterdam en Rotterdam staan nog wel een paar files. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat voorknopend Amstel 5 kilometer. Het komt door de wat langere file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Diemen en knopend De Nieuwe Meer staat 8 kilometer. A13 van Den Haag naar Rotterdam voor de afrit en Rode reis 3. A20 richting Gouda bij Rotterdam-Kooswijk 3.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 En eh, ja, de, de Raul Malo, hij heeft besloten om een, eh, een solo carrière op te bouwen. Maar ik heb begrepen dat de Mavericks nog steeds niet uit elkaar zijn hoor. Net als de Eagles gewoon een 14 jaar lange vakantie nemen en dan weer helemaal terugkomen. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Nog een uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. Crying for Me, Toby Keat, Dave Cuss, Marcus Miller, and Arthur Thompson. Got the news on Friday morning, but a tear I couldn't find. showed me how I'm supposed to live And now you showed me how to die I was lost till Sunday morning I woke up to face my fear While writing you this goodbye song I found a tear I'm gonna miss that smile I'm gonna miss you, my friend Even though it hurts the way it ended up I do it all home again So play it sweet in heaven Cause that's right where you wanna be I'm not crying cause I feel so sorry for you Crying for me I got up and dialed your number and your voice came on the line with that old familiar message I'd heard a thousand times. It just said, Sorry that I missed you. Leave a message and God bless. I know you think I'm crazy, but I had to hear your voice, I guess. I'm gonna miss that smile. I'm gonna miss you, my friend. Even though it hurts the way it ended up I'll do it all again So play it sweet in heaven Cause that's right where you wanna be I'm not crying cause I feel so sorry for you I'm crying for me star I'm gonna miss that smile I'm gonna miss you, my friend Even though it hurts the way it ended up i would do it all again So play it sweet in heaven Cause that's right where you wanna be I'm not crying cause I feel so sorry for you I'm crying for me stay titel Crying For Me, geschreven door Toby Keith. Hij had ook de lead vocals en ik zei al, Dave Kors, Marcus Miller en Arthur Thompson, zij deden ook mee op dit nummer. Look Who's Back in Love, Jonathan Singleton. Hij heeft het zelf geschreven en bracht het uit op zijn cd op Universal Records. like soms dan heb je wel eens momenten dat je iemand ziet en eh, dan hoor je daarvan, ja, die is net eh, weg bij haar of zijn partner. Maar die zal niet zo heel lang alleen blijven. En dat is misschien ook wel eh, autobiografisch van Doug Johnson en Phil O'Donnell. She won't be lonely for long. Dit is Clay Walker. Something about the way she's wearing. heb ik nog zo'n man met een eh, echte country stem, zoals ze dat zo mooi kunnen omschrijven. Ik heb het over Colin Ray. Van zijn cd In This Life. You can take it with you. En dat is goed advies. was afgelopen zondag eh, in eh, Oase hier in eh, Tilburg, een partycentrum Oase hier in Tilburg. En daar trad op niemand minder dan de formatie Savannah. Hadden prachtige muziek, onder andere ook muziek van deze Billy Dean, maar... Een hartelijk applaus voor Wilma en Marcel Smulders. Die waren er ook bij, samen met Joe Brosio. Een nummer wat eigenlijk geschreven is door Lionel Richie. waiting on my love. Spent a night in LA, guess the fast life let me go. Just you and I. Wanted you to know that my playing days are over. Was all I fast life had me going Now all that's changed I finally made up my mind By the one thing I've been known a woman. Lord, I know she's waiting, just anticipating. stukjes van hun laatst verschenen cd. Geproduceerd door niemand minder dan Billy Yates. One kiss. I'm just one kiss away from a party. Two steps away from the dog. dat eh, Beth Nielsen Chapman pas geleden weer een nieuwe cd heeft uitgebracht. Maar ik greep terug naar een cd uit uh, eh, 1993 en daarvan You Hold the Key, oftewel de titeltrack van die cd. De Bluegrass Album Volume 4. Een aantal mensen zijn bij elkaar gekomen en zeiden tegen elkaar van... Laat ons maar eens mooie muziek gaan opnemen. Bonnie Rice, Dol Lawson, G.D. Crow, Jerry Douglas, Bobby Hicks en Todd Phillips. Dat zijn mensen die regelmatig in de studio te vinden zijn eh, voor andere artiesten. En zij zeiden tegen elkaar van laat ons samen ook eens een keer mooie muziek gaan maken. Andrew Duff, hij schreef het voor Ronnie Dunn, Bleed Red, Radio Say we're sorry for it's too wasting believe ook uit zijn zien, we zijn allemaal hetzelfde, want als we bloeden dan is het allemaal rood. Als je buiten kijkt, tenminste als ik nu buiten kijk vanuit mijn studiootje, dan zie ik dat het regent. David Nail, hij vraagt erom, let it rain. perfect time say something It's gonna change everything Living with the shame It ain't nothing like the pain That I saw on her face Now me and my pile of things That she threw out the window Drowning next to me seven years ago Can't hide the one night I forgot to wear that la Young Band, uh, daar maakt eh, Lee Bryce deel van uit. En dat is ook een eh, singer-songwriter eigenlijk. Hij heeft het nummer geschreven Crazy Girl voor die band. Republic, zo heet de platenmaatschappij waar zij hun cd uitbrengen. Baby, why you wanna cry? You really ought to know that I just had to het al in 2010, maar het zou toch nog tot 2011 duren voordat het op een cd'tje kwam. De Eli, Eli Young Band, Eli Young Band, zo heet het helemaal. Ashley Gearing, ook zij is een singer-songwriter. Heeft een contract getekend bij Curb Records en het is een nieuwkomer in de country scene. Five more minutes. There's a girl out on the back. trying to say goodnight. Mama's in the kitchen, flicking on and off the lights. That boy's gotta go now. It's getting pretty late. She says, Mama, I don't wanna disobey. prachtig geschreven door eh, deze Ashley Gearing. En eh, ja, ik zeg al, het is een nieuwkomer in, eh, in de country scene. Deze man draait alweer wat langer mee. En dan heb ik het over Darius Rucker. Hij schreef het samen met Frank Rogers, die het ook geproduceerd heeft voor deze Darius Ruckers. This! Got a baby girl sleeping in my bedroom and her mama laughing in my arms. There's a sound of rain on the rooftop And the game's about to start I don't really know how I got here But I'm so glad that I did And it's crazy to think that one little thing Could have changed all of this Maybe it didn't turn out like I planned Maybe that's why I'm such, such a lucky man For every stoplight I didn't make Every chance I did or I didn't take times I went too far All the girls that broke my heart All the doors that I had to close All the things I knew but I didn't know Thank God for all I missed Cause it led me here to this Like the girl that I loved in high school people said she could do better All the college I wanted to go to Till I got that letter All the fights and the tears and the heartache I thought I'd never get through And the moment I almost gave up All led me here to you I didn't understand it way back when But sitting here right now It all makes perfect sense stoplight I didn't make Every chance I did or I didn't take All the nights I went too far All the girls that broke my heart All the doors that I had to close All the things I knew but I didn't know Thank God for does make every chance ook in Amerika gebeurt dat eh, bekende artiesten eigenlijk nog maar weinig werk hebben. Althans, weinig eh, cd's mogen maken van de platenmaatschappij. En daarom is er een uh, platenmaatschappij opgericht die luistert naar de naam Rednecks Record. En daar gaan de artiesten naartoe die eigenlijk geen platencontract meer hebben, maar nog steeds mooie muziek willen maken.